Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringspartijen praten vandaag verder over het migratiebeleid. Vannacht konden ze het niet eens worden, maar tot een breuk in het kabinet is het ook niet gekomen. Premier Rutte wil de gezinshereniging fors beperken, iets waar vooral de ChristenUnie fel tegen is. Rutte zou zijn excuses hebben aangeboden voor zijn harde opstelling, maar inhoudelijk zit het overleg nog vast. De Verenigde Staten leveren clusterbommen aan Oekraïne, meldt persbureau AP. De regering Biden zou de levering vandaag bekendmaken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep de VS gisteren nog op om daarvan af te zien. Clusterbommen bevatten talloze kleinere explosieven en veroorzaken veel doden, vaak ook onder de burgers. In Winschoten zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij twee schietpartijen. Die waren allebei op een bedrijventerrein, ongeveer tegelijkertijd. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. Volgens de Groningse politie zijn de verwondingen van de twee slachtoffers niet levensbedreigend. OceanGate schort al zijn activiteiten op na het ongeluk met de Titan. De diepzeeduikboot implodeerde vorige maand vlakbij het wrak van de Titanic. De vijf inzittenden kwamen om het leven, onder wie de oprichter van OceanGate. Het bedrijf had nog twee expedities naar de Titanic op de planning staan in juni volgend jaar. Of die nu van de baan zijn is onduidelijk. Twitter dreigt met een rechtszaak tegen concurrent Meta vanwege de nieuwe berichtendienst Threads. Die zou te veel op Twitter lijken. In een brief schrijft de topjurist van Twitter dat Meta oud-medewerkers van Twitter heeft aangenomen om de nieuwe berichtendienst op te zetten. Meta ontkent dat en zegt dat geen enkele oud-Twitter-medewerker betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Threads. Het weer. De dag begint zonnig. Lokaal ontstaan in de ochtend nog wat mistbanken. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. En het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Premier Rutte wil de gezinshereniging fors beperken, iets waar vooral de ChristenUnie fel tegen is. De Verenigde Staten leveren clusterbommen aan Oekraïne, meldt persbureau AP. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep de VS gisteren nog op om er vanaf te zien... omdat clusterbommen vaak veel burgerdoden veroorzaken. In Winschoten zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij twee schietpartijen. Die waren allebei op een bedrijventerrein. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. Het weer. Het wordt een zonnige en warme dag. Maxima van 25 tot 30 graden.